Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Ter Apel zijn vannacht opnieuw tenten neergezet. Er waren weer te weinig bedden voor alle asielzoekers. Opvangorganisatie COA belde dus naar het Rode Kruis... met de vraag of zij tenten konden komen brengen ja, wij vinden het heel belangrijk dat deze mensen dus niet op straat hoeven te slapen, maar dat we ze een tent aan kunnen bieden met eh, veldbedden. In totaal is er in het tentenkamp nu plek voor zo'n 200 mensen. Het Rode Kruis zegt wel dat het zo niet langer kan. De tenten zijn een noodoplossing en er moet gauw een echte oplossing komen. In ons land was gisteravond een mini-NAVO-top. Die werd geleid door premier Rutte en de premier van Denemarken. Zij hadden hun collega's uit onder meer België, Polen en Portugal uitgenodigd... om te komen praten over de oorlog in Oekraïne. Punt 2 op de agenda was dat Finland en Zweden lid willen worden. En dat ziet Rutte wel zitten. I think these are the countries who are more forward leaning. Uh, I think we are all in NATO very much united, but these are countries who are very much counting on a transatlantic alliance. Na afloop zeiden de landen dat ze de NAVO militair sterker willen maken en dat ze meer willen samenwerken. Ryanair schrapt de test waarmee Zuid-Afrikaanse reizigers moesten aantonen dat ze echt uit dat land komen. Lukte dat niet, dan mochten ze niet aan boord. De test was vooral omstreden omdat de vragen in het Afrikaans waren. Maar ongeveer 1 op de 10 mensen uit Zuid-Afrika spreekt dat. Volgens Ryanair was de test nodig dat veel mensen met valse Zuid-Afrikaanse paspoorten naar het Verenigd Koninkrijk reisden. En het is bloedheet in delen van Amerika. De teller gaat in het midden en zuiden van het land richting de 40 graden. Toch ging deze vrouw erop uit voor een rondje hardlopen. <laughs> Oh, it's very hot. <laughs> There's no other way to explain it except it's extremely hot. Uh, what helps is this little breeze that we have. Just taking it easy makes a difference. Ik I don't push too hard on a hot, hot day like this. In de schaduw is het nog een klein beetje te doen, zegt ze. Meer dan 100 miljoen mensen krijgen het advies om binnen te blijven. En op veel plekken zijn ook koelingcenters ingericht in sporthallen en bibliotheken... waar mensen die het thuis te heet hebben kunnen komen afkoelen. En het weer nog, ja, niet zo heet als in de VS, maar ook hier zon, zon en nog eens zon. Het wordt een hele mooie zomerdag met vanmiddag wel wat stapelwolken. Aan de kust wordt het de graad of 22. In Limburg kan het wel 28 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Handjevol korte files nog in onze regio. Met name langzaam rijdend verkeer op de A2. 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Nieuwegein. Door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Verderop bij de Leidse Rijntunnel. Richting eh, vanuit Amsterdam naar Utrecht. 6 minuten vertraging door 3 kilometer file. En op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij knooppunt Ouderijn nog eens 4 kilometer file. Met ruim 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Een groep van ruim 400 wetenschappers keurt de beslissing van de Nederlandse regering af... om gaswinning in de Noordzee toe te staan. In een open brief schrijven ze dat het boren haak staat op de klimaatambitie... om de temperatuur niet meer dan 1,5 graad te laten stijgen.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 Come on. Uh, yeah. All right. Hold up. That's right. I get so excited. I try, but I can't find it. you're dancing real close. Uh, What's real, real slow. You know what you're doing, don't you? You're making it hard for me.